van de Red Hot Chili Peppers. Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. De Britse zanger Seal maakte in 91 een song over de val van de Berlijnse muur. Duitsland werd Oost-West thuisbest. In Vlaanderen was het in die tijd vooral nog Oost-West asbest. Seal heeft door een huidaandoening veel puisten in zijn gezicht. In Aalst zeggen ze het probleem is de oplossing, dus maakt hij van die puisten dus zijn handelsmerk. Sindsdien gaat hij door het leven als Clara Seal. stars and sleep.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 Zometeen Black or White van de King of Pop. Hou uw energiekosten onder controle met Luminous Energy Control Monitor. Energie wat? De nieuwe dienst van Luminous om uw energieverbruik in real time en tot op de euro op te volgen. Ah, dat is interessant. Bespaar met Energy Control Monitor. Nu drie maanden gratis. Amai. Info en voorwaarden op Luminus.be. Luminus. Samen maken we het verschil. Bij Fiat krijg je nu supercondities. Anders nog wat harder? Harder? Bij Fiat krijg je nu supercondities. Dat was voor het lachen, hè? Wat voor condities? Ah, ah wel. Bijvoorbeeld al een Fiat 500 Hybrid vanaf 14.990 euro. Of de nieuwe Fiat 500 elektrisch vanaf 219 euro per maand in financiële renting. Oké, en waar? Bij je Fiat-verdeler tot eind september. Zeg, het wijnfestival bij Carrefour, wat zegt u dat? Ah, super promo's. Onze wijnvoorraad aanvullen, tja. Het is weer wijnfestival bij Carrefour. Met heel wat promo's. Zoals onze Prosecco Fordoe. Eén fles kopen, één gratis. Dat is maar 6,50 euro per fles bij aankoop van twee. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Ons vakmanschap drinken met verstand. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. to spend my life being a color. you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. you're black or white I said, You're thinking of being my baby It don't matter if you're black or white It don't matter if you're black or Michael Jackson. Het maakte de man naarmate hij ouder werd alsmaar minder uit of hij blank of zwart was. Ook de leeftijd van zijn fans maakte hem naarmate hij ouder werd alsmaar minder uit. In 1991 drinken Lenny Kravitz en gitarist Slash van Guns N' Roses een fles vodka en maken op een dag een song over hoe Kravitz op zijn vijftiende het ouderlijk huis verliet en nog niks kon aanvangen met de raad van zijn mama. Een beetje de Amerikaanse versie van Dit is wat mijn mama zei, de meezingen van Meteor. De muziek van Meteor wordt gigantisch gesmaakt door veel Vlaamse kinderen, maar ook door veel bejaarden. De meeste nummers van Meteor zijn in het rusthuis leuke meezingers. De jaren 90 voor tieners. Unfinished Sympathy van Massive Attack. In 1991 brengt The Clash een oud nummer opnieuw uit nadat het terug populair werd door een jeansreclame. Ik wou graag eens naar een concert van The Clash, maar ik stond nog onder het ouderlijk bewind.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 Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. decisions bugging me. if you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Music. Studio Tube Song van Cher uit 91 toen ze nog maar voor 75% bestond uit botox. De Hollandse band The Scene maakte begin jaren 90 een dijk van een statement. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat kwam binnen, want heel veel mensen durfden zichzelf nog niet te zijn in de 90s. Mijn onkel deed is alsof hij LGBTQ-mensen ook maar normale mensen vond. Tot wanneer mijn neef een nicht werd. is van de wereld van The Scene. Zometeen Crucified van Army of Lovers, een nummer voor mensen die graag uitbeelden wat ze voelen tijdens het dansen. Jij grijpt graag je kans? Mediamarkt biedt je de laatste kans. Let's go. Kies je favoriet uit een pak stoktoestellen. Het is nu of nu, want op is op bij Mediamarkt. Het ontbijt dat soms... Is het weer niet goed voor meneer? Maar ontbijten met Lidl, dat is... Amai, precies lekker die peer. Tot en met dinsdag 1 kilo conferentieperen plus 1 gratis. Dat is maar 2,49 euro voor 2 kilo. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Met uw tuinspecialist? Kan ik mijn gras in stilte maaien? Jazeker, met stiel. Ja, stil, hè, om op zondag te maaien. Stiel? Maar hoe doe ik dat? Met stiel accumachines werk je in stilte. Ah, in eh, stilte. <laughs> stiel, voor een tuin in topvorm het hele jaar door. Stiel, sterk werk. Een groot pak friet met mayonaise, alstublieft. Gemaakt van twee keer gebakken bintjes, maar niet te vettig. Heel licht gezouten, zacht van binnen en knapperig goudbruin van buiten. Dank u. <laughs> Persoonlijke smaak is snel een gewoonte. Citroën C3, de favoriet van de Belgen, heeft 97 mogelijke combinaties om aan je persoonlijke smaak te voldoen. Kom hem ontdekken tijdens onze opendeurdagen van 11 tot en met 16 september en profiteer van uitzonderlijke aanbiedingen. Citroën. Meer info op citroen.be. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Crucified van Army of Lovers. Ik was in 91, 13 jaar en verliefd op een prettig meisje waar mijn beste vriend ook verliefd op was. Was me dat even een onoverkomelijk probleem, zeg. Omdat ze dus moest kiezen tussen twee Aalsterse prinsen, stellen ze een kusbattle voor. De beste kusser won. Wel raar dat we met elkaar moesten muilen en dat zij toekeek. said he wants to buy you rockets, ain't an as head now.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 And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call baby, just go ahead now. music. Studio Brussels! I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. sexy van de Britse band Right Set Fred. Te sexy zijn, dat is een taboe dat vandaag nog altijd heerst. Als u te veel seksappeal heeft, geef dan ook eens aan de anderen. Er volgt een inzamelactie voor Paul Doren. In 1991 worden miljoenen stoerenrakkers wereldwijd van hun sokken geblazen wanneer ze na het bekijken van de Disney-klassieker Belle en het Beest een monster zien dat zijn gevoelens durft tonen aan een meisje. Ze leggen al hun hersencellen samen en komen tot het besef dat wanneer ze zich ook kwetsbaar opstellen, ze misschien ook mooie meisjes kunnen scoren. Metalbands stoppen over Revenge and Destroy en maken ballads die zo gevoelig zijn dat zelfs taaie rakkers langs de kant van de weg moeten stoppen om de tranen te bedwingen. De jongens van Metallica schrijven een song over hoe ze als ze op tour zijn hun liefje thuis missen. Ze voelen zich als Hugo zonder Nicole, opgelucht. myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Else van Metallica. Bedankt om te luisteren, tieners van vandaag. Tot zover de muziek uit 1991 waar jullie ouders zot van werden. Nu donderdag is er het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van 1992 in de jaren 90 voor tieners na Thuis op VRT1 en VRT Max. Salut! In de Argenta-app ook yogalessen aanbieden. Oh, mijn rug. Doen we niet. Ervoor zorgen dat je met onze bank-app supermakkelijk bankiert? Dat gaat vlug. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes. Van surfplanken en snowboards. Van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Bij Kruidvat zijn we elk seizoen de voordeelkampioen. Nu, alle Oral-B elektrische tandenborstels 50% korting. Ren dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hé hey, moet je ook om de vijf voet terug naar de camionet voor werkgerief te gaan halen? Maar nu hè, zijn er dus van die praktische broeken hè, en dan hebben alles bij de hand. Oh ja, Anna Broek. Blokleider. Kleding om echt mee te werken. Yep, in luiven kiezen we voor kwaliteit. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Blokledder. je schrijft blaklader. Kies voor ramen en deuren van Belisol. Kom nu langs in de showroom en u bent zeker van uw glas aan 1 euro. Ook open op zondag 17 en 24 september. Belisol. Altijd zeker. Je informeren voor je gaat renoveren? Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen. Zondag 24 september is het Renovatiezondag. Tal van bedrijven openen hun deuren en staan je bij met raad en daad. Ontdek alle deelnemende bedrijven op renovatiezondag.be. De hele maand september is het grote opruiming bij Fun. Dat zijn meer dan 350 artikelen met 50% korting. Wees er snel bij, want op is op. Dus haast je naar... Fun! Alle info op fun.be. Beeld je in. Liefde op het eerste gezicht. Een onverwachte aantrekking. Durf opvallen. Met een Cupra Born. De elektrische wagen die anders is. 100% elektrisch vanaf 699 euro per maand exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op koepra.be. Maandag begin ik opnieuw met de tafel van vier. Ja, fijn is te zeggen, er past wel wat commentaar op die naam. Oh, de tafel van vier, maar je zit er ondertussen wel met zes. Ja, de tafel van zes dan? Misschien zit er op het einde van het seizoen wel met twintig. Bon, ik heb het opgelost. De tafel van Gert. Van maandag tot donderdag om 8 uur op Play 4 en ook op GoPlay. Voilà. Nu bij Coolride. Wijnfestival. Krijg één magnum cadeau bij aankoop van zes dezelfde flessen. Ontdek de elf deelnemende wijnen in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Actie geldig tot en met dinsdag 19 september. Voorwaarden op coolride.be. E. Coolride. Laagste prijzen. Ons vakmanschap drinken met verstand. Wij zijn blij dat we leden verliezen. Bij ons vertrekken ze per twee. Jij die de liefde van je leven ontmoet, daar doen we het voor. Parship. Vind een partner die echt bij je past. Dit is Studio Brussel. Het is 1 uur. VRT Nieuws.